Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. PVV-leider Wilders wil een referendum in Zeeland over de Hetwiegepolder. Anders steunt hij het nieuwe plan van staatssecretaris Bleker voor gedeeltelijke ontpoldering niet. Zo schrijft hij op Twitter. Zonder de steun van de PVV is er in de Tweede Kamer geen meerderheid voor het nieuwe plan van Bleker. In de provinciale staten van Zeeland is er geen steun voor een referendum. CDA-kamerlid Koppijan, dat zich jarenlang sterk maakte voor behoud van de Edwigepolder, vindt dat ambtenaren te vaak de natuurbelangen behartigen en veel beslissingen nemen die bestuurders zouden moeten nemen. In een interview in Trouw zegt hij dat de strijd die hij voerde voor behoud van de Hedwigepolder ook een strijd was tegen het ambtelijk establishment. Een op de zeven Amerikanen heeft voedselbonnen nodig om rond te kunnen komen, blijkt uit cijfers van het begrotingsbureau van het Amerikaanse congres. Vorig jaar kregen 45 miljoen Amerikanen elke maand voedselhulp en dat is 70% meer dan 50 jaar, vanaf vijf jaar geleden. Volgens het begrotingsbureau is de toename vooral te wijten aan de recessie van 2008. Gemiddeld ontvangt een gezin 220 euro per maand aan hulp. In de Amerikaanse staat Oklahoma heeft een omstreden wetsvoorstel om embryo's dezelfde rechten te geven als mensen het niet gehaald. Door de wet zouden abortus en het gebruik van de morning after pill even zwaar kunnen worden bestraft als moord. Het Huis van Afgevaardigden van Oklahoma wil het wetsvoorstel niet bespreken. Volgens de republikeinse voorzitter van het huis zijn er al voldoende regelingen tegen abortus. In Peru wordt onderzoek gedaan naar een mysterieuze dolfijnensterfte. In de afgelopen maanden zijn er bijna 900 dolfijnen aangespoeld. Wetenschappers vermoeden dat de oorzaak een virus is of verwondingen door olieboringen. De verwachting is dat het onderzoek naar de massale sterfte over twee weken klaar is. Het weer vanochtend nog overwegend droog en zonnige periode. Vanmiddag ontstaan buien. Temperatuur stijgt naar een graad of 13.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 But I don't really care for that fantasy that everybody knows about us. We grew ZFM. ZFM. not true I wish nothing bad on you I could be your heaven too Light a candle in your dark ¡Sí! ZFM, Text TV, op kanaal 45.